Het Griekse ministerie van Financiën is pas in november begonnen met het actief opsporen van belastingontduikers. Hun namen worden gepubliceerd in de hoop dat ze nu wel gaan betalen. Maar gevreesd wordt dat veel mensen op de lijst hun geld al naar het buitenland hebben gesluist. Volgens de Europese Commissie komt de schuld van alle Griekse belastingontduikers uit op zo'n 60 miljard euro. The Voice of Holland heeft in Hilversum twee Beeld en Geluid Awards gewonnen in de categorieën amusement en multimedia. Ook de serie Den L en de affaire Lockheed viel in de prijzen. Acteur Joop Keesmaat werd bekroond als beste acteur voor zijn rol als Joop Den L. Catharine ten Bruggekaten, die ook in deze serie speelt, won de prijs voor beste actrice. Verder won de serie Adam en Eva in de categorie fictie. En televisiemaker Irene van Ditshuizen kreeg de Beeld en Geluid Oeuvre Award overhandigd. Haar portret is opgenomen in de Wall of Fame in het gebouw van Beeld en Geluid. Het voetbalelftal van Marokko is de strijd om de Afrika Cup slecht begonnen. De ploeg van bondscoach Erik Gerets verloor zijn eerste wedstrijd in groep C met 2-1 van Tunesië. Bij Marokko stond Heerenveen-speler Oussama Assaidi in de basis, net als oud-PSV-speler Nordin Amrabat. De Feyenoorder Karim Al-Amadi zat op de reservebank. Vrijdag speelt Marokko zijn tweede wedstrijd tegen Gabon, een van de gastlanden. Het weer in het noorden kans op buien, minimaal tussen 4 graden aan de kust en rond het vriespunt in het binnenland. Overdag eerst zon, maar vanuit het westen bewolking en tegen de avond gaat het in Zeeland regenen. Het wordt een graad of 6.